Joris Stubenitski met het NOS-journaal. Gauw in Midden-Nederland geleid tot ongelukken. Op de A28 raakten meerdere auto's van de weg tussen Amersfoort en Utrecht. Omdat het ook op de A12 tussen Arnhem en Utrecht glad is... moet op die snelwegen langzamer worden gereden. Volgens Rijkswaterstaat is er wel gestrooid... maar wordt het zout niet goed ingereden, want er is te weinig verkeer. Naar verwachting zal de gladheid tegen de middag zijn verdwenen. Ten noorden van Schotland wordt opnieuw gezocht naar de bemanning van een gezonken schip. Opvarenden van een veerboot zagen het vrachtschip gistermiddag onder water verdwijnen. Aan boord waren acht mensen. Volgens de eigenaar van het schip was het slecht weer toen de boot verging. Aan boord waren zeven bemanningsleden uit Polen en één uit de Filipijnen. Ze hebben geen noodsignaal afgegeven. Het Pakistanse leger heeft tientallen militanten gedood. Door luchtaanvallen aan de grens met Afghanistan kwamen vrijdag zeker 31 strijders om het leven. Onder meer een trainingskamp voor zelfmoordterroristen werd gebombardeerd. Volgens Pakistan zitten de militanten achter de aanval op een school in Peshawar... waarbij vorige maand 150 doden vielen. In het zuiden van Australië zijn ruim 30 huizen door brand verwoest. 22 mensen raakten gewond, vooral brandweerlieden. Door de harde wind en hoge temperaturen is het vrijwel onmogelijk om de natuurbranden te bedwingen. De brandweer hoopt vandaag meer te kunnen doen, want het waait minder hard en het is iets koeler. Bonaire heeft urenlang volledig zonder stroom gezeten. De storing begon gisteren in de eerste uren van de nacht... en pas zes uur later kon het netwerk weer worden opgestart. Aan het einde van de ochtend was de stroom op het hele eiland weer hersteld. De energieleverancier van Bonaire houdt rekening met sabotage... omdat er een stroomkabel was kapot gemaakt. Het weer, plaatselijk kan het dus glad zijn. Verder geregeld zon, in het noordoosten af en toe een bui.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 Peter Den Boer en Charles Duif. Uh, mannen, jullie hebben eh, zulke heerlijke muziek meegenomen. We, kijken naar buiten en we zien het is een lovely day. En, volgens, mij heeft, heeft, David daar nog iets over te vertellen. Ja, we hebben natuurlijk eh, afgelopen jaar ehm, een groot evenement in de wereld. het WK voetbal in Brazilië. Ehm, en daarop ben ik natuurlijk een beetje gaan zoeken van... nou, wat, kan, wat, kunnen we voor muziek vinden die hieromtrend hiermee te maken heeft. Ja. Ehm, nou ja, voor ons was het WK voetbal sowieso een lovely day, eh, alsmaar eigenlijk. Eh, dus eh, Bill Withers met Lovely Day van Studio Rio. When I wake up in the morning sunlight my eye. something without warning, love. Bears heavy on my mind. Then I look at you, and the world's alright with me. Just one look at Lovely Bill Withers was dat. Ja, luisteraars, heel actueel, want ik kijk naar buiten en het is inderdaad een prachtige dag. Eh, we gaan eh, verder met een keus die ik zelf heb bepaald. En ik ga jullie laten genieten van een, eh, een stukje a cappella muziek. Zullen we zeggen a cappella. razend knap gezongen. Een koor echt zo helemaal zonder begeleiding. Geen enkel instrument komt eraan te pas. Maar wel zo virtuoos uitgevoerd. Ik wilde het u niet onthouden. do do do do do do. see him wink his eye. time. Zo Ze noemen zich The Voices. Eh, dit waren thema's uit allerlei Disney-films. Eh, you Can Fly en, Jumbo hoorde ik voorbij komen. Nee, Dombo. Dombo hoorde ik voorbij komen. En dan eh, zult u zeggen, ja, wat heeft het nou met jazzmuziek te maken? Nou, eigenlijk alles. Want jazz is natuurlijk improviseren of met je instrument of met je, met je stem. Nou, u moet toch met mij eens zijn dat dit op een uh, fructueuze wijze gebeurde. Auko, wat vond jij ervan? Ik vind het bijzonder, bijzonder fraai. Mooie, fraaie klanken. Vooral die damesstemmen. Echt eh, imponerend eh, op de zondagochtend. Ja. Maar eh, volgens mij heb jij ook het nodige imponerende voor ons meegenomen. Ja. En die wil ik meteen opdragen aan Jeroen, want die belde zojuist. Jeroen die er eigenlijk bij had zullen zijn. Maar ja, door allerlei omstandigheden is dat niet gelukt. Wij wensen hem natuurlijk vanaf deze plek een heel goed 2015. Wat we ook de luisteraars natuurlijk toewensen. de Mensen die iets later hebben ingeschakeld. We luisteren naar ZFM Zandvoort met eh, ZFM Jazz. Auko. Ja, ik ga toch nog een keertje verder met een slow hot wind. Wat ik eh, eerst uur ook draaide, maar deze uitvoering is ook fenomenaal van Jimmy Hartman. En daar heb ik goede herinneringen aan. Als je dan in de Verenigde Staten in zo'n op die autowegen rijdt. En je hebt zo'n cd'tje van Johnny Hartman erin zitten. En dat draai je daar. En nou, dat is, dan is dat ervaring. Dat wil je niet weten zo goed. Nou, even voor jou eh, eh, ter controle. Is dat nummer 7? Nummertje 5. Nummertje 5. Kijk, zie je. Dan moet ik toch eventjes terugswitchen. Anders dan eh, komt het verkeerde nummer voorbij. Ehm, kan ik hem, kan ik hem instarten? Draai je maar. Oké. Her gaze swept over me like a slow hot wind. Some days it's too warm to part a slow Hot wind there in the shade, like a cool drink waiting. She sat with slow fire in her eyes, just waiting It's too warm to fight. A slow We gaan nu over eh, naar de big band. En wel de big band van Count Basie. En met het nummer dat ik uitgekozen heb... sla ik twee vliegen in één klap. Want hij speelt eh, de top, de, het topnummer van eh, George Shearing... Lullaby of Birdland. Lullaby of Birdland. time we have for, ladies and gentlemen. From the bandstand of Birdland, the jazz corner of the world, 52nd Street and Broadway in the heart of New York City, it's been the pleasure of the National Broadcasting Company to send your way the music of the incomparable Count Basie and his wonderful world-famous orchestra. It's been a personal pleasure to announce these shows, and we certainly hate to see the Count leave. And so until next we meet, this is Fred Collins, your announcer, wishing you all each and every one a very pleasant good night and good listening. proberen we dus af en toe eh, een beetje eh, ehm, eh, ja, nieuwe dingen te draaien. Maar ook dingen die wel al een tijdje meegaan. En zo ook eigenlijk het volgende nummer. Ehm, dat kwam ook door het WK 2014 naar boven natuurlijk. Um, Maskenada van Tamba Trio van het album Pure Bossa Nova. Een zwingende bossa was dat. En eh, we gaan verder met een nummer van uh, El Giro. man die een zijn sporen in de popmuziek heeft verdiend... maar ook heel jazzy nummers te gehoor brengt. dit is Morning. Nou, het is een mooie morgen bij ZFM Zandvoort. Mr. LGO met Morning. Luisteraars, Ze bent afgestemd bij ZFM eh, Zandvoort. Het is Zandvoort uh, Jazz, CFM Jazz. En eh, we zijn hier met David, Habig, David Habig Peter ten Boer en Auko Beuving in de studio... om u te voorzien van heerlijke jazzmuziek. En Auko is de volgende in de rij die ons gaat verrassen met weer een heel nieuw repertoire. Ja, ik, het gaat om nummertje 11 van een cd'tje. En eh, ja, wat ik uitgekozen heb, we hadden het net over instrumenten... die in de jazz niet zo heel veel gebruikt worden. En dat is de banjo. De banjo in de jazz, dat hoor je niet zo gek vaak. Maar wel Dixieland, toch? Ja, Dixieland wel, maar... Ja, ja. Eh, Dixieland is not done op het moment volgens mij. Dat hoor je ook helemaal niet zoveel meer. Maar goed, dat terzijde. Eh, Bela Fleck is een hele bekende banjo-speler... en die speelt samen met het trio van Marcus Roberts. En die heeft een cd gemaakt, Across Dimensionary Divide. En dat is de titel. En dat is ook nummer wat ik heeft wel zijn uh, eh, orkest waar iedereen over praat, omdat het al heel lang bestaat. Wij hebben bij ons eh, eh, nog steeds spelende Ramblers en de Dutch Winkelers Band, om een paar voorbeelden te noemen. In Engeland is een orkest in 1970 opgericht door een meneer John Arty. Dat was een, <laughs> een banketbakker die ook, ook muziek maakte. En die eh, heeft op een dag besloten om een orkest op te richten. Eh, wat er aan bijgedragen heeft is dat er ergens in het huis van een oude dame 1500 originele arrangementen lagen. En van het ene moment op het andere is de Pasadena Roof Orchestra ontstaan. En dat orkest speelt nog steeds eh, met veel succes overal in de wereld. Ik heb nu een opname waar de vocalist Duncan Calloway zingt. En het nummer is Did I Do?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 Ja, luisteraars, Rod Stewart heeft zich ook uh, geschaard in het rijtje Groeners. Hij heeft een aantal American Songbooks eh, opgenomen. Dit is can't, eh, They Can't Take That Away From Me, oftewel... dat kunnen ze mooi niet meer van me afpikken. sip your tea. The memory of all that als aansluiting op het nummertje van uh, Charles, dacht ik... Eh, maar moet ik ook weer eens een popzanger erbij pakken. Robbie Williams heeft ook een cd gemaakt, Yes Standards. Have You Met Miss Jones. Verder zeg ik graag niks over. Draai maar. The way you wear your hat The way you sip your tea the memory of all that. No, no, they can't take that away from me. The way you smile just beams.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 Oh no, they can't take that away from me. No can't take that away. No, they won't take that away. Can't take that away. Can't take that away. Won't take that away. Won't take that away. Can't twee nummers die ze niet meer van ons af kunnen pikken. Eerst de uitvoering van Rod Stewart, daarna Robbie Williams natuurlijk. Eh, allebei mensen uit de popmuziek, maar ook in de jazz al hun sporen verdiend. We gaan eh, luisteren wat Peter ten Boer ons eh, allemaal te vertellen heeft. Ja, ehm, je moet hem eens te eentje verder zetten. Moet, ik moet hem eentje verder zetten, ja. <laughs> Ehm, we gaan luisteren naar het Hammondorgel van Freddie Roach... muzikanten onder elkaar die grappen altijd dat eh, groepen waar een Hammond-orgel bij zit... dat dat eh, makkelijk verdiend is. Want die hebben bijna nooit een bassist bij zich. Dus dat is makkelijker te delen, zeggen ze altijd. Nou, dit is een, eh, een trio. Freddie Roach op het orgel. Eddie Wright op de gitaar. En Clarence Johnson op de drums. opname uit 1963. They ain't what you do. Thank als ik zwaar getafeld heb thuis. En eh, dan noem ik dat altijd mosterd na de maaltijd. Want eh, Rob Mostert is natuurlijk ook zo'n eh, virtuoze hemmend organist we gaan over naar collega David Habig. Want luisteraars, we zitten hier altijd in de studio met een aantal collega's. En dat is traditioneel de eerste uitzending van het nieuwe jaar altijd het geval. Bij ZFM Zandvoort, Zandvoort Jazz. 25 jaar al, die uitzendingen wel. In februari viert Zandvoort eh, Jazz, eh, maar niet alleen CFM Jazz, natuurlijk de hele zender eh, zijn 25 jarige jubileum. Het gaat een groot feest worden. De hekken staan al in, in Zandvoort. Op de Zandvoortselaan, alles is al afgezet. <laughs> dus dat komt helemaal goed, dat komt helemaal goed. Fred Kroonsberg ook aangeschoven, luisteraars. hij zit heerlijk te genieten van een kopje koffie. En hij vertelt mij u te, door te geven dat hij u allen een heel gezond en voorspoedig 2015 wenst. En namens u zal ik de groeten en, en die wensen terugbrengen eh, David Habig, Peter ten Boer, Auke Beuving, Cheryl Duif, CFM Jazz. En de beurt is aan eh, onze collega David Habig. Ja. Ehm, ik ben eigenlijk eh, altijd al een vroege vogel geweest. Ik, ik hou niet echt van uitslapen en ik ben altijd ehm, nou ja, vroeg wakker. En een Krantenwijk zat dus vroeger eigenlijk al eh, een beetje in het bloed. <laughs> Dus eh, ik heb heel lang een eh, Krantenwijk gehad en daarbij altijd mijn muziekje aan. Ehm, het, meestal, als ik dan op de fiets zat, dan zat ik luidkeels mee te zingen. En dan keken mensen wel eens raar op als, <laughs> als ze me langs zagen rijden. Ehm, waaronder het volgende nummer, Sweet Baby van Maisie Gray en Erica Badu. klokje van gehoorzen bij het ons uh, luisteraars afscheid te nemen. Ik, ik, vraag aan mijn collega's of ze nog iets willen, willen zeggen tegen de luisteraars. Ja, ik denk dat we er een mooi jazzjaar van gaan maken zo met elkaar. Iedere zondagochtend van 10 tot 12. Ja, zeker weten. En uh, ja, ik dank jullie allemaal in ieder geval uh, voor je komst naar de studio. En de mooie muziek die jullie hebben meegebracht. Namens alle luisteraars natuurlijk. Ehm, ja, rest mij nog maar een, een afsluitliedje in te slingeren van Oscar Pietersen. Eh, en dat kan uh, nou nog krap een minuutje, want dan eh, komen reclame Niels en reclame voorbij.